Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De leider van de oppositie in Georgië zegt dat ze de verkiezingsuitslag niet erkennen. De regeringspartij Georgische Droom lijkt de parlementsverkiezingen in het land te winnen. Tweederde van de stemmen is geteld en de pro-Russische regeringspartij stevend af op winst met 53 procent, meldt de kiesraad. Exit polls van eerder vanavond lieten totaal verschillende uitkomsten zien. Beide kampen claimden al snel de overwinning. Er staat veel op het spel voor Georgië bij deze verkiezingen. Het is een strijd tussen een pro-Europese of pro-Russische koers. In Mexico zijn 19 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Ook zijn zes mensen gewond geraakt, melden Mexicaanse autoriteiten. De bus kwam in botsing met de oplegger van een vrachtwagen die plotseling losraakte. Daarna kantelde de bus en raakte het voertuig van de weg. De gewonden zijn naar een ziekenhuis in het midden van Mexico gebracht. Een kortingsactie van de Mediamarkt in het centrum van Rotterdam heeft geleid tot vernielingen en opstootjes. De politie heeft het plein bij de winkel inmiddels leeggeveegd. Het idee van Mediamarkt was om het 25-jarig jubileum van de keten te vieren met een kortingsactie tussen middernacht en 1 uur in Rotterdam. Voordat de winkel openging probeerden mensen het pand al binnen te dringen. Daarbij werd de glazen deur van de winkel vernield. El Clasico is gewonnen door FC Barcelona. In Madrid rekenden de Catalanen klinkend af met Real. Na een doelpuntloze eerste helft werd het uiteindelijk 4-0 voor Barcelona.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 Daardoor is het ochtends eerder licht, maar s'avonds ook eerder donker. Eind maart wordt de klok weer een uur vooruit gezet. De overzeese gebieden van Nederland kennen geen zomertijd. Het tijdsverschil met de eilanden is daarom nu weer vijf in plaats van zes uur. In de Verenigde Staten eindigt de zomertijd over een week. Bij een Israëlische luchtaanval op een woonwijk in het noorden van Gaza zijn tientallen doden gevallen. Dat meldt het Palestijnse persbureau Wafa. Volgens lokale bronnen zijn er meer dan 35 mensen omgekomen, onder wie ook kinderen. Ook zouden er meerdere gewonden zijn. Bij de aanval zou een blok van vijf huizen zijn geraakt. Het is volgens Wafa mogelijk om de slachtoffers te helpen vanwege, moeilijk om de slachtoffers te helpen vanwege een gebrek aan ambulances. In Mexico zijn 19 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Ook zijn zes mensen gewond geraakt, melden Mexicaanse autoriteiten. De bus kwam in botsing met de oplegger van een vrachtwagen die plotseling losraakte. Daarna kantelde de bus en raakte het voertuig van de weg. De gewonden zijn naar een ziekenhuis in het midden van Mexico gebracht. Een kortingsactie van Mediamarkt in het centrum van Rotterdam heeft geleid tot vernielingen en opstootjes. De politie heeft het plein bij de winkel inmiddels leeggeveegd. Het idee van Mediamarkt was om het 25-jarig jubileum van de keten te vieren met een kortingsactie tussen middernacht en 1 uur. Voordat de winkel openging probeerden mensen het pand al binnen te dringen. Daarbij werd de glazen deur van de winkel vernield. Het weer, vannacht wat regen bij 10 tot 13 graden. In de ochtend een enkele bui, daarna droger en de zon gaat ook meer schijnen.